Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De EU, Canada, de VS en het Verenigd Koninkrijk gaan een aantal Russische banken afsluiten van het internationale betaalsysteem SWIFT. Dat hebben ze bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring. In de EU moet het plan officieel nog worden goedgekeurd door de regeringsleiders, maar dat lijkt een formaliteit. Een deel van de EU-landen wil Rusland het liefst helemaal afsluiten van SWIFT, maar sommige lidstaten vinden dat nog te ver gaan. De westerse landen willen ook de tegoeden van de Russische Centrale Bank en Russische oligarchen bevriezen. De burgemeester van Kiev zegt dat het een zware nacht wordt voor de Oekraïense hoofdstad. De vijand is de stad niet binnengekomen, maar in Kiev zijn sabotagegroepen actief, schrijft hij op sociale media. Een verslaggever van CNN noemt de situatie in de stad ingewikkeld en gespannen. Ook ging vanavond opnieuw het luchtalarm af. De avondklok in Kiev is vervroegd, na 5 uur s middags. Eerder gold de avondklok vanaf 10 uur s avonds. Wie toch de straat op gaat wordt gezien als onderdeel van de vijand, zo is gewaarschuwd. Duitsland is van plan om het luchtruim te sluiten voor vliegtuigen uit Rusland, meldt het ministerie van Verkeer. Eerder kondigden onder meer Estland, Letland en Bulgarije al aan dat Russische vliegtuigen niet meer welkom zijn. EU-buitenlandchef Borrell heeft de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar geroepen. De bewindspersonen bespreken morgenavond hoe ze Oekraïne beter kunnen steunen. Russische media kunnen niet langer geld verdienen met advertenties op YouTube. Het videoplatform heeft die mogelijkheid voorlopig geblokkeerd met het oog op Europese sancties. Video's van die Russische media zullen ook minder vaak te zien zijn in de lijst met aanbevolen kanalen. Het weer. Het is helder en vannacht gaat het 2 tot 3 graden vriezen.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 in every listen now. voor ik hier vertrek. Eh, eh, eh. Ik loop verslagen door de straten heen van Amsterdam. Ik draai een plaatje, nog een glaasje, wat de nacht duurt lang. Bloedzeden tranen, zeg maar niets mis, jij gelooft in mij.